Ze verkeren niet in levensgevaar. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog bezig. Bij de Wadden zijn 270 containers van een schip gevallen en in zee terechtgekomen. Een aantal daarvan bevat gevaarlijke organische peroxide, meldt de kustwacht. Een stuk of 20 containers zijn inmiddels gestrand op verschillende Waddeneilanden. Het is nog niet duidelijk of die containers met de giftige stof al zijn aangespoeld. Inwoners van Geesbrug in Drenthe doen hun beklag over het optreden van de ME tijdens de nieuwjaarsnacht. De ME greep in toen de brandweer niet bij een vreugdevuur kon komen. Bewoners zeggen dat ze door de ME werden overdonderd en dat die meteen begon te slaan. De burgemeester van Geesbrug zegt tegen RTV Drenthe dat hij het optreden van de ME gaat evalueren. Het Verbond van Verzekeraars schat dat de schade aan woningen en auto's tijdens de jaarwisseling 15 tot 20 miljoen euro bedraagt. Vorig jaar was het ruim 10 miljoen. Ook was er een record aantal meldingen van woningbranden. De schade van de vonkenregen in Scheveningen is nog niet verwerkt in de schatting van 15 tot 20 miljoen. En de Nederlandse dopingautoriteit en 15 andere nationale dopingagentschappen willen dat Rusland direct weer wordt geschorst. Het Russische Nationale Dopingbureau heeft niet op tijd gegevens over doping aangeleverd bij het Wereld Antidopingagentschap WADA. Drie jaar geleden werd Rusland geweerd van sportactiviteiten. Toen bleek dat het Russische dopingbureau betrokken was... bij door de staat gefaciliteerd dopinggebruik. Het weer. Vannacht kan het hier en daar licht vriezen. In de meeste plaatsen blijft het boven nul. Later in de nacht een enkele bui, lokaal mogelijk met natte sneeuw.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 Het dier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boerden met toen ze bleven altijd vrij. De zuskiet al nieuwe noeders door, brengt de iedere morgen. Else daar. time op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. your snars maroon because you'll go down in history.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 Saving the stars. 3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en...